Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Schoof had in het debat over de regeringsverklaring... niet gerekend op de stevige kritiek van PVV-leider Wilders. Dat zei Schoof in zijn eerste persconferentie. Hij vindt wel dat Wilders het volste recht heeft om zijn mening te geven. Na aanleiding van al het getwitter van gisteren... is in de ministerraad opnieuw afgesproken dat er sprake is van eenheid van kabinetsbeleid. Dat betekent dat er geen persoonlijke tweets meer worden verzonden. De Hongaarse premier Orbán en de Russische president Poetin hebben in het Kremlin gesproken over de oorlog in Oekraïne. Orbán is het komende half jaar voorzitter van de EU. Hij zei dat hij die tijd beschouwt als een vredesmissie. Poetin suggereerde op een gezamenlijke persconferentie dat Orbán ook op bezoek was als vertegenwoordiger van de EU. In Brussel is meermaals benadrukt dat dat zeker niet het geval is en dat Orbán alleen namens zijn eigen land sprak. Het Vaticaan heeft de Italiaanse aartsbisschop Vigano uit de kerk gezet. De man van 83 was lange tijd de ambassadeur voor het Vaticaan in Amerika. De ultraconservatieve aartsbisschop was een uitgesproken tegenstander van paus Franciscus. In 2018 veroorzaakte de bisschop opschudding omdat hij beweerde dat paus Franciscus al jaren op de hoogte was van seksueel wangedrag van een Amerikaanse kardinaal. Ook riep hij de lijfwacht van de paus op om hem te arresteren. In IJsden in Limburg zijn 15 Syriërs uit een internationale bus gehaald... omdat ze illegaal het land binnenkwamen. Eén man is opgepakt voor mensensmokkel. De andere 14 moeten nu de asielprocedure doorlopen.